Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Purmerend laat geen burgers toe tot de raadsvergadering... waarin wordt besloten of de stad een asielzoekerscentrum krijgt. Alleen de 30 mensen die vorige week hebben ingesproken zijn welkom. De burgemeester van Purmerend wil voorkomen dat mensen... die tegen de komst van vluchtelingen zijn, de vergadering verstoren. Twee weken geleden moest de politie om die reden de raadzaal ontruimen. Het besluit werd toen uitgesteld. De Verenigde Staten stoppen met het trainen van Syrische rebellen. Defensieminister Carter heeft dat laten doorschemeren in Londen, waar hij op bezoek is. President Obama komt later vanmiddag met een verklaring. Volgens de New York Times wordt er een punt achter het trainingsprogramma gezet... wegens gebrek aan succes. De meeste rebellen die door de VS zijn opgeleid... werden bij de eerste gevechten met IS al gedood. Anderen werden gevangen genomen of sloegen op de vlucht. De Amerikanen zouden nog wel leiders van de gematigde rebellen willen opleiden in een klein kamp in Turkije. Minister Koenders vindt dat Rusland een riskant spel speelt in Syrië. Volgens hem bestaat de kans dat het conflict zich door de Russische inmenging verscherpt, met gevolgen voor de hele regio. Koenders zegt dat Rusland luchtaanvallen uitvoert op IS, maar tegelijk ook de gematigde oppositie bestrijdt. De minister hoopt dat Rusland, de VS, de EU en landen in de regio alsnog afspraken maken om het conflict aan te pakken. Het aantal vluchtelingen dat aankomt op de Griekse eilanden is afgelopen week weer flink toegenomen tot zo'n 7000 per dag. De weken ervoor waren het er dagelijks nog zo'n 4500. De Internationale Organisatie voor Migratie vermoedt dat de toename te maken heeft met het slechte weer dat wordt verwacht. Vluchtelingen zouden nog willen profiteren van de gunstige weersomstandigheden. Het weer in het midden van het land vrij veel zon, elders meer wolkenvelden. Het is een graad of 16. Morgen in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon en dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen knoop het Everdingen en Lexmond 3 kilometer file.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 Jamie Lawson, Omi en Avicii komen de lijst in. Maar 5 Seconds of Summer met Fly Away, Lina met Traffic Lights en Lost Frequencies met Reality... die moeten de lijsten verlaten. Zes weken, 20 weken en 17 weken hebben ze erin gestaan. Snelste stijger deze week, die is in handen van... Um, moet ik even goed kijken. Um, Oeh, buikje. Oliver Heldens, dat was hem. Samen met Sean Frank en Delana J met Chase of Grey 22 plaatsen gesteken. En de snelste daler deze week is uh, Afrojack met Summer Thing. Maar liefst 13 eh, plaatsen gedaald is al niet tenminste een eh, hele leuke lijst. Er nog andere mooie stijger in van 14 plaatsen en 15 eh, plaatsen. Maar uh, dat zo direct. Komt waarschijnlijk in het tweede uur naar voren. Wees maar niet bang. Dit uur gaan we ook kijken naar een beetje artiestennieuws. En het tweede uur naar de Nederlandse top 40. Maar is natuurlijk de, gewoon de Europese top 40. En heb je hem vorige week gemist? En weet je niet meer hoe de top 3 van vorige week uitzag? Nou, wees maar niet bang. Hier komt hij. Nummer 3. vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week was het ehm, Marvin Gaye, gezongen door Charlie Putt en uh, eh, Megan Trainor. Op 2 ehm, de Weekend Can't kan Feel My Face. En opeens stond eh, Justin Bieber met What Do You Mean. En beginnen deze week met te zitten blijven op 40. you're beautiful in the way you dress. I'm lost for words and I'm powerless right from the beginning. lijst Sigma samen met Ellen Henderson met de nummer Glitterball. Vorige week eh, op een 40ste plek als eh, rode lantaarndrager en eh, deze week wederom. Ooit hebben ze acht plaatsen hoger gestaan op 32. Maar überhaupt dat hij in de top 40 staat, dat is al een hele prestatie, al zeg ik het zelf. Hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer. Die vinden we op een 39ste plek. En die is, heet Jamie Lawson. Nou, Jamie Lawson die, Komt uit Engeland en hij was de eerste, allereerste artiest die uh, tekende bij Ed Sheeran's eh, nieuwe label Gingerbread Man Records. En eh, hij is het meeste bekend om de single Wasn't Expecting That... dat in 2011 alweer uitkwam. In 2003 begon hij, deze beste man met zijn studioalbum Last Night Stars... via Allen Allotment Recordings. Nou, die ken ik niet, maar dat maakt niet uit. En in 2010 kwam zijn uh, tweede studioalbum uit. 2011 dan, 11 maart om precies te zijn, kwam zijn alle eerste echte bekende single Wasn't Expecting That uit. En in Ierland eh, was dat voornamelijk. Kwam van zijn derde studioalbum. En in eh, de Irish Single Chart eh, kwam die op een hele hoge positie, wel genaamd nummer 3. En op 1 april 2011 kwam dan ook zijn album Wasn't Expecting That uit in Ierland. En die kwam op de Irish Album Charts op nummer 11 terecht. Na 3 april 2015 eh, ging hij nog een keer maar eh, die single uitbrengen. Maar dan via Atlantic Records. En dat was een nummer 3 in Australië, nummer 7 in Nieuw-Zeeland. En nu is hij ook eh, deze kant op gekomen. Omdat hij ja, in de, de, de voorprogramma's van Ed Sheeran stond. En ehm, ook als support act van One Direction in de Three Nights in de 2015 tour. En zodoende is het dus weer een hit geworden hier in het Europese.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 Een eh, hele bekende man, eh, mag ik wel zeggen. Omar Samuel Paisley. Die werd ontdekt door eh, Clifton Dillon, die al eerder succes boekte met uh, eh, Shabba Ranks. in 2012 maakte deze man het eh, nummer Cheerleader. En dan weet je natuurlijk over wie ik het heb. Omi natuurlijk. Het nummer wordt in 2014 onhandig genomen door de Duitse DJ en producer Felix Jan. Waarna het de eerste plaats terecht terechtkomt in onder andere Denemarken en Zweden. Daar Nederland komt Cheerleader in de Felix Jan remix halverwege januari binnen in de Nederlandse top 40. En een week later staat het op eh, nummer 1. Naomi nou, is na 12 jaar de opvolger van uh, eh, Jean-Paul. Eh, die de laatste Jamakain was met een nummer 1 hit. Halverwege maart overtreft hij Shaggy, die met zowel Angel als It Wasn't Me 7 weken op nummer 1 stond. Cheerleader houdt het 11 weken vol en groeit uit tot een van de grootste hits van dit jaar. Nou, in oktober verschijnt het debuutalbum van de zanger Me For You, waarvan Oula Hop de volgende single wordt voor de zanger. En deze single die komt binnen op een mooie 36e plek hier in de Euro Breakdown. Dit is Omi. sun clear blue skies, the are crashing And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way you the summer Last name is Dom. Choose to believe in where we're from. Freedom. I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I'm in love with the coco. Elijah met uh, Summer 2015. Hun uh, tweede keer dat ze een uh, ja, verzamelliedje maken over alle hits van het jaar. In 2014 hadden ze het ook gedaan. En daarvoor hoorde je op 34 eh, Everjack met eh, Summer Thing. En eh, dat is een van de snelste dalers. Liefst 13 plekken gedaald. gaan we gaan ons opmaken voor de eerstvolgende en tevens ook laatste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een 31ste plek. En die is in handen van Tim Berg. Tim Berg zou je denken, wie is dat nou? Dat is Avicii. De Zweedse DJ. Nou, we kennen hem allemaal van de hit eh, uit 2010 waarmee hij doorbrak, Bromance. Maar daarnaast heeft hij nog vele andere gemaakt. En in 2015 moet er een eh, nieuw album van deze beste man komen, genaamd eh, Stories. En als voorloper van het album zien we al verschillende tracks verschijnen. Waaronder Feeling Good hebben we gehad en Waiting for Love. Maar deze voor Better Day is deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown op 31. Eh, Hij staat ondertussen al wel weer eh, vier weken lang in de Nederlandse top 40. Maar de eerste week dus voor Avicii in de Europese top 40.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 I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it, I don't like it. I don't like it. No, I love it. 28 vinden we Flowrider, Robin Thicke en Verdien White met I Don't Like It, I Love It. En eh, deze plaat die is uh, alweer 15 weken lang in de lijst. De hoogste positie waar deze plaat heeft gehad is uh, nummer 19. En vorige weken stond hij nog op een, een 29e plek. Hey, ondertussen hebben we een paar platen gedraaid, maar we hebben ook een hoop overgeslagen. En die wil ik graag even met je doornemen. Zodat je gewoon echt helemaal compleet op de hoogte bent van alle platen die in de lijst staan. Op nummer 40 eh, vinden we Sigma samen met Elle Henderson met uh, Glitterball. Nieuw binnengekomen op nummer 39, Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. Op nummer 38, 25 weken in de lijst en een oude nummer 1 hit, Madcon, Don't Worry. 37 dan David Guetta samen met Nicki Minaj en Everjack met eh, Hey Mama. Op nummer 36, Omi, Hula Hoop, nieuw binnengekomen deze week. En op 35, Zara Larsen met Uncover. 34 dan is Everjack samen met Mike Taylor met Summer Thing meteen de snelste daler van deze week. 18 weken lang in de lijst. Vorige week op 37. Hoogste positie 27. Maar deze week 33. Dior samen met Chris Brown met 5 More Hours. Tweede week in de lijst. Vorige week eh, nieuw binnengekomen op 39. Deze week op 32 is Elijah. Oftewel L-E-J. Maar we zeggen Elijah. Eh, met eh, Summer 2015. 31 dan nieuw binnengekomen. Avicii voor Better Day. En op nummer 30 vonden we, eh, vinden we Nathalie LaRose met Somebody. Op 29 een oude nummer 1 hit. Uh, wederom Adam Lambert met Ghost Town. En 28 Flowrider, Robert Ticker, Verdien White. I don't like it, I love it. Ik heb hem eh, net gedraaid. Nummer 26, uh, ja we gaan meteen even door. Is Skrillex samen met Diplo. Met Where Are You Now. En 25 Lina, Wild and Free.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 Nou, nu. Naughty Boy staat op 24, eh, vorige week binnengekomen op 28... samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Running Lose It All... Deze week dus op 24 eh, Naughty Boy hier op CFM Zandvoort. Tijdens de Euro Breakdown. Tot 5 uur ben ik bij je met de hits van Europa. En kwart voor vijf zal ik beginnen aan de top 3 van uh, deze week. En ik kan alvast verklappen dat het allemaal oude nummer 1 hits zijn.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 Eh, Nummer 23 van deze week slaan we over. Dat is een zitten blijven Robin Schulz met Headlights. 22, 5 Seconds of Summer, She's Kinda Hot, dus ook blijven zitten. Maar wij gaan luisteren naar de Nederlander eh, in de lijst op 21. Doodhan, Let the River In. The cold this night came in the spring. The final frost was laid again. We drive the froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in, as the blood beneath my skin. Let the river in, nature plays, nature. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. So let the river in burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature place, nature. van de Nederlander Doodhaan met Let the River In. Voordat we naar de nummer 20 eh, gaan luisteren van eh, deze week... ben ik je nog wat eh, nieuws verschuldigd. En wat voor nieuws zou je denken? Nou, over de artiesten natuurlijk. Er zijn een paar artiesten die iedere week terugkomen, zoals een Taylor Swift... Want Taylor Swift is nou op dit moment eh, bezig nog met haar 1989 World Tour. Maar eh, dat zal dus zijn tot eh, december. Maar daarna is het tijd voor een pauze. Want de zangeres is van mening dat de wereld op dit moment wel even genoeg Taylor Swift heeft gezien. Ze zegt, ik denk dat ik even wat vrije tijd moet nemen. Ook mensen moeten even afscheid van me nemen. Ik ga lekker naar mijn vrienden toe, nieuwe muziek schrijven... of misschien wel geen nieuwe muziek schrijven. Ik weet het niet, zoveel telt Taylor Swift aan zo'n mooi krantje. Hey, uh, Selena Gomez komt ook eigenlijk iedere week eh, wel terug. Want uh, Selena Gomez was goed ziek. Er werd lang gespeculeerd over de afwezigheid van deze dame. De zangeres onderging een chemotherapie om haar ziekte te lijf te gaan. Eind 2013 moest Selena Gomez haar tournee abrupt onderbreken om zich te laten behandelen. artsen gaf haar de diagnose lupus, een ziekte die het afweersysteem ontregelt. Nou, na, die, na, de diagnose heb ik een behandeling met chemotherapie gehad zegt ze. En dat was eh, ook de echte reden van de onderbreking. Ik had eh, zelfs wel een beroerte kunnen hebben, al dus deze dame. Nou, omdat duidelijk bleef eh, waarom de zangeres ineens stopte... waren er de wildste verhalen. Zo zou de zangeres zelfs hebben moeten afkicken van drugs... Nou, ik ben zelf verschrikkelijk aardig tegen iedereen... terwijl iedereen mij toen niet kon verdragen. het was best teleurstellend dat ik een onderwerp werd voor de Roddelbers. Al dus Gomez tegen de Billboard. Nou, Gomez is inmiddels eh, helemaal terug met een compleet album Revival. De haat heeft me gemotiveerd. En nu is het mijn beurt en ik heb het verdiend. Nu gaat het over mij, al dus Selena Gomez. Nou, best heftig, best wel goede ziekte heeft ze gehad. Maar goed, hè, dat hoort erbij. Iedereen eh, wordt... Eh, ja, nee, het hoort er liever niet bij. Nee, stom ook aangekomen. Hé, hey, Anastasia, dan ken je die nog eigenlijk? Anastasia? Anastasia? Nou ja, <laughs> ik wel in ieder geval. Ehm, tijdens haar concerten had Anastasia een eh, Skype-moment... met een van haar vaste schrijvers. En op dat moment kwam haar nieuwste single Take This Chance tot stand. Mijn zus, broer en moeder zaten in mijn hotelkamer om hun haren te doen... terwijl ik via een Skype-gesprek met mijn co-schrijver nummerde Take This Chance aan het afmaken was. Zo vertelde Anastasia in een gesprek met eh, Bang Showbiz... Zo vertelt ze dat het nummer eh, op allemaal stukjes papier werd geschreven... die ze vond in haar hotelkamer. Ik neem al die kleine briefjes eh, mee en maak de notities. En daar staan nu eh, alle tekst op. Met welke schrijver precies een Skype-gesprek had, bleef onduidelijk. Inmiddels weten we wel dat Jacob Luttrell, bekend van Justin Bieber... Joan Carlson, die werkte met onder andere One Direction... en David Guetta onder de schrijvers vallen van deze dame. De single Take a Chance is een van de twee nieuwe tracks op het Greatest Hit album van de zangeres... dat op 6 eh, november moet gaan verschijnen. Hey, nog meer Taylor Swift nieuws? Nog meer, denk je? Ja. Sorry, Taylor Swift heeft namelijk afgelopen woensdag... een eh, lijstje via Twitter gedeeld van haar eh, favoriete nieuwe liedjes... De zangeres noemde het lijstje van, eh, de zangeres noemde het lijstje van 11 nummers songs die je leven meer fantastisch maken. Nou, een mooie manier van eh, promotie maken voor bevriende artiesten. In de lijst staan eh, onder andere tracks van Eric Hessel, CNC en MIA. De tracks van Hudson Thames en Hallie Stanfield kregen een hartje erbij van Taylor Swift. Nou, heel veel artiesten zullen zich nu afvragen hoe ze op het lijstje van favoriete nieuwe tracks van Taylor Swift komen. Want laten we eerlijk zijn, die nummers eh, werden direct aangeklikt eh, door haar fans. En er komt een eh, vervolg, want Swift ondertekende met The End for Now. Staat echt een hoop op. zoek hem even op op Twitter, dan kan je hem zo vinden, dat lijstje. Hey, straks heb ik meer nieuws voor je omtrent artiesten. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 20 van deze week. En die is in handen van eh, Lunch Money Lewis. De plaat is nooit verder gekomen als een eh, tweede positie. Vorige week uh, stond hij nog op nummer 9. 11 plaatsen gezakt in hun 23e week dat ze in de lijst staan. Met de prachtige single Bills. damn hot, but I still gotta walk behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get Vier plaatsjes hoger als nu en eh, vorige week eh, ook op een eh, negentiende plek. Ze zijn lekker blijven zitten. Nummer 18 slaan we over deze week. 27 weken lang in de lijst en is een daler van maar liefst drie plaatsen van 15 naar 18. Dan heb ik het over Martin Garrix samen met Asher met Don't Look Down. 13 is de hoogste positie die ze hebben gehaald in deze hitlijst. En we zijn eh, toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur. Maar eh, wees niet bang, we zijn er eh, na het de nieuws gewoon weer bij. En dan zullen we de tweede helft en de complete... Nou, tweede helft. de laatste derde bijna alweer van de lijst draaien voor jou. er ehm, zal dus de top 3 van deze week in naar voren komen. En we gaan nog een keertje terugblikken naar, naar de top 3 van vorige week. Ook gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 er van dit moment uitziet. Dat zal om half vijf eh, gebeuren. Maar eerst dus het eh, laatste nummer eh, van dit eerste uur. 24 weken lang in de lijst. Ooit hebben ze een nummer 2 gehaald. En vorige week stonden ze op een 11 elfde plek. En dan heb ik het over Klingande. Met de Riva Restart the Game. Op nummer 17 deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Ik zeg tot eh, straks na het nieuws en de commercials. Zijn we terug met eh, het laatste stuk van de lijst. You tasted the pain of losing someone who could change. Don't even look back at this wasted moment's time. Your heart to anybody used to be. She's not to blame, you should retreat. Be watching fall as you can see. You stop the game. You tasted the pain of losing someone who could change. Don't even look back at this wasted moment's time. you ain't what used to be. She's not the name you should be treated. You watch it fall as you could see. Start the game. dancing. Oh, you freaking eyes. Forget about the past. You're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. Just walk and make it end. Tasting the pain of losing someone. Walk and change. Don't even look back at these wasted moments. You're But it used to be. She's not to blame. You should be treated. Watch it fall as you could see. Stop the game.